7 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Nederland doet mee aan een missie in de Perzische Golf. Zo moet worden voorkomen dat olietankers daar worden aangevallen. In de bevestigen dat er een Nederlands marineschip... voor een periode van zes maanden naar de straat van Hormuz gaat. In mei en juni werden in de straat olietankers aangevallen. De VS probeerde daarop een internationale operatie te starten... om de schepen te beschermen. Ook Nederland werd benaderd. Maar het kabinet gaf de voorkeur aan een missie onder EU-vlag. Dat bleek uiteindelijk niet mogelijk. Nu komt de missie onder Frans bevel te staan. Het ministerie van Binnenlandse Zaken komt voortaan met een jaarlijks overzicht van alle wachtgelduitkeringen aan ex-politici. Het eerste overzicht verschijnt in januari. Daarop staan bedragen, maar de lijst is verder anoniem en is niet te herleiden tot individuele politici. Kamerleden en kabinetsleden hebben gedurende drie jaar en twee maanden recht op wachtgeld. Voor 2010 was de regeling veel ruimer. In het onderzoek naar een familie uit Os heeft de politie opnieuw wapens en munitie gevonden. Vanmiddag zijn nog eens vier mensen opgepakt. In totaal zitten nu zeven verdachten vast. Vanmiddag zijn woningen doorzocht in Helmond, Bergen, Os en Asten en in Lommel in België. Hoofdverdachte in het onderzoek is een 48-jarige man... die wordt gezien als de leider van de familie. Voetbalanalist Marco van Basten is een week niet op Fox Sports te zien. Dat is de straf die hij krijgt van de zender... omdat hij zaterdag live in de uitzending de nazi-groep Siek Heil riep. Hij zei dat na een interview met de Duitse trainer van Heracles. Van Basten maakte kort daarna excuses, maar de uitspraak maakte veel los in binnen- en buitenland. Het honorarium dat Van Basten zou krijgen gaat naar het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Het weer in de loop van de avond neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Vannacht hier naar regen of motregen. Morgen veel bewolking en soms wat regen. Woensdag veel wind en wisselvallig. En het blijft zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files nog op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij Haarlem-Zuid. 9 kilometer na een ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht. De vertraging ruim drie kwartier. Op de A9 richting Amstelveen bij Uitgeest nog 3 kilometer. Dat kost je ongeveer 20 minuten. Na 10 de ring van Amsterdam tussen Watergraafsmeer en Slotervaart 8 kilometer. Ook daar zijn 20 minuten op onthoud.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 Nou, het heeft alles eh, te maken dat we een herhaling eigenlijk eh, geen herhaling noemen... maar gewoon een extra live uitzending van Alternative FM. Dat eh, ga je zo direct horen na 8 uur. Maar we hebben er nog eentje om een beetje in de stijl af te sluiten van de jaren 80.